Dat heeft een rechtbank in Zwitserland bepaald. De nazaten krijgen in totaal zo'n 5 miljoen euro... Zwitserland had de rekeningen geblokkeerd omdat Mobutu het geld uit de staatskas zou hebben geroofd. De rechter zei daar niets over. De blokkade op de rekeningen wordt opgeheven omdat de Democratische Republiek Congo, zoals hier nu heet, het geld te laat heeft teruggevraagd. Mobutu regeerde het land meer dan 20 jaar, totdat hij in 1997 werd verjaagd. Hij overleed een paar maanden later in Marokko. De werkloosheid onder laagopgeleide schoolverlaters neemt de komende tijd fors toe... Zij merken de gevolgen van de economische crisis het hardst, blijkt het onderzoek van de Universiteit Maastricht. Het gaat vooral om scholieren die de lagere leerniveaus van het mbo en het vmbo hebben gevolgd. Op lange termijn vallen de gevolgen voor deze groep schoolverlaters mee. Ze zijn niet voor goed verloren voor de arbeidsmarkt. Wel blijven ze altijd iets minder verdienen dan hun voorgangers. Onderzoekers zien verder dat scholieren technische opleidingen mijden... omdat de crisis juist in de technische sector het hardst toeslaat... Ook kiezen ze vaker voor een vervolgopleiding omdat ze geen werk kunnen vinden. De kans is groot dat de wielrenners vrijdag tijdens de 13e etappe van de Tour de France weer met oortjes rijden. Het communicatiemiddel was tijdens de etappe van gisteren en komende vrijdag verboden op verzoek van tourorganisator ASO. Renners en ploegleiders spraken hun ongenoegen erover uit. De ASO heeft nu aan de Wereldwielerbond UCI gevraagd of vrijdag de oortjes weer in mogen... Voorzitter Atsma van de UCI-commissie die erover gaat... zegt dat er geen enkele aanleiding is om aan het verbod vast te houden... nu de tourorganisatie zelf zegt er vanaf te willen. Het weer, vannacht mogelijk een bui en een graad of 16.